uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. President Bouterse van Suriname heeft in een video-interview gereageerd op de verkiezingsuitslag. Hij zei dat het volk heeft gesproken en dat hij opgeroepen heeft om te erkennen wat het volk wil. Bouterses NDP verloor fors en moet de macht waarschijnlijk overdragen aan Chan Santoki van de VHP. Bouters heeft uren met hem gesproken om voor onder meer een soepele afhandeling van zaken. Bouters heeft zich gestoord aan het radiogesprek van Santoki met BNR Nieuwsradio. Daarin sluit hij de uitlevering van Bouters houdt ze aan Nederland vanwege zijn veroordeling in een drukzaak niet uit. Santoki zegt dat hij verkeerd is geciteerd. Drie mannen zijn gisteravond laat in het noorden van Duitsland... door een reddingshelikopter uit de modder gehaald. De mannen zaten op een boot die pech kreeg op de plek waar de Elbe in zee uitmondt. Ze wandelden over het wat om hulp te zoeken... toen ze opeens tot aan hun borstkas in het slip zakten. Ze alarmeerden de hulpdiensten en een reddingshelikopter vond hen... doordat de mannen de zaklamp op hun smartphone hadden aangedaan. De mannen zijn met een kabel omhoog getakeld en naar het vasteland gebracht. In bijna de helft van de Amerikaanse staten neemt het aantal coronabesmettingen toe. Dat komt voor een deel doordat er steeds meer wordt getest. Maar deskundigen denken dat het ook komt door versoepelingen die zijn doorgevoerd. De aandelenkoersen op Wall Street kregen mede hierdoor een dreun. De Dow Jones-index sloot met bijna 7% verlies. De NS mag ook na 2025 rijden op de belangrijkste Nederlandse spoorlijnen. De overheid heeft de vervoersconcessie aan de NS voor het zogenoemde hoofdrailnet verlengd. Staatssecretaris van Veldhoven vindt dat het spoorbedrijf goed presteert en ook betaalbaar en toegankelijk is. Maar NS moet wel zijn best blijven doen. Zo moeten de treinen nog vaker op tijd rijden en moeten reizigers altijd goed geïnformeerd zijn. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog, minima rond 14 graden. Morgen in het noorden eerst bewolkt, verder periode met zon en maxima van 25 tot 29 graden.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 Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide.